uur. Morat Rouakili met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers uit stevige kritiek op de zogenoemde spreidingswet. De uitvoeringsorganisatie waarschuwt in een uitgebreide reactie... dat de nieuwe wet waarschijnlijk niet voldoende gaat helpen om de problemen aan te pakken. Dat meldt Trouw. Dat zou komen doordat gemeenten veel tijd krijgen om af te wachten wat andere gemeenten doen. Ook is het COA bezorgd over hoe de wet voorziet in de opvang van minderjarige asielzoekers. Delen van de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben even na middernacht enkele uren te maken gehad met een grote stroomstoring. Netbeheerder Steden meldt dat het in eerste instantie ging om ongeveer 45.000 aansluitingen. Om kwart voor drie vannacht was de storing verholpen. De oorzaak van het wegvallen van de elektriciteit was een gebroken hoogspanningslijn van Tennet. Ook bij een wapenfabrikant in Spanje is woensdag een bombrief bezorgd. Gisteren raakte ook al een medewerker van de Oekraïense ambassade in Madrid lichtgewond. Dat gebeurde toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C-90 raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. New York en Singapore delen de eerste plaats in de top 10 van duurste steden ter wereld. Dat melden Britse onderzoekers. Vorig jaar voerde het Israëlische Tel Aviv de lijst aan. Die stad is nu op de derde plaats geëindigd. In de 172 grootste steden ter wereld stegen de kosten voor levensonderhoud in het afgelopen jaar gemiddeld 8,1 procent. Grootste stijgers zijn dit jaar de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg... waar prijzen omhoog schoten door de sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd.